Met 20 reddingswerkers die onder de grond waren is nu geen contact meer. De reddingswerkers waren op zoek naar meer dan 50 mijnwerkers die sinds de eerste explosie vastzitten. Berichten over het aantal doden lopen uiteen van 8 tot 11. Op het moment van de explosie waren er rond de 360 mensen aan het werk in de mijn. De meesten konden op eigen kracht naar boven komen. Het ongeluk was in de grootste kolenmijn van Rusland, de Raspatskaya-mijn in West-Siberië. De eerste explosie gebeurde na het vrijkomen van methaangas. In Spanje zijn de meeste vliegvelden weer open, waaronder de internationale luchthaven van Barcelona. In Noord-Spanje waren gisteren de hele dag 20 vliegvelden dicht door de aswolk uit de IJslandse vulkaan die langzaam over Zuid-Europa trekt. Honderden intercontinentale vluchten moesten worden geschrapt of liepen vertraging op. Niet alleen Spanje heeft last van de asdeeltjes. Boven een groot deel van Noord-Italië zijn geen vluchten toegestaan vanaf 8 uur vanochtend tot zeker 2 uur vanmiddag. En ook in Zuid-Frankrijk kunnen problemen ontstaan door de aswolk. In Londen hebben David Cameron en Nick Clegg gisteravond voor het eerst persoonlijk met elkaar gesproken over de vorming van een coalitie. Het overleg tussen de leiders van de conservatieven en de liberaal-democraten duurde meer dan een uur. Het gesprek verliep constructief en hartelijk, zei een woordvoerder van de conservatieven na afloop. Vandaag ontmoeten de onderhandelingsteams elkaar. Een heet hangijzer is de aanpassing van het kiesstelsel. De conservatieven voelen daar niets voor, maar voor de liberaal-democraten was het een van de belangrijkste verkiezingsthema's. Verder wil Klerk afspraken maken over een eerlijker belastingssysteem en gelijke kansen in het onderwijs.